Jan van der Putten met het NOS-journaal. De ChristenUnie weigert in te stemmen met het permanente noodfonds voor de euro, het ESM. Fractievoorzitter Slop zegt dat de partij niet akkoord kan gaan met het overmaken van 40 miljard euro aan gemeenschapsgeld, zonder dat duidelijk is wat er met dat geld gebeurt en zonder zeggenschap daarover. Dimensionair minister De Jager moet terug naar de onderhandelingstafel, vindt Slop. Eerder liet PVV-leider Wilders weten dat hij tegen de Nederlandse deelname aan het ESM is. en wil die via een kort geding tegenhouden. Ook de SP is tegen. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het noodfonds voor de eurolanden. De commissie Deetman doet een oproep aan vrouwen die in hun jeugd binnen de katholieke instellingen zijn misbruikt om zich te melden. Het gaat om vrouwen die seksueel zijn misbruikt, maar ook aan slachtoffers van psychisch of fysiek geweld. De commissie Deetman begint binnenkort aan onderzoek dat gericht is op het misbruik van meisjes binnen de katholieke kerk. Het rapport dat Deetman eind vorig jaar publiceerde was niet specifiek gericht op het misbruik van jongens, maar de Kamer vond dat de positie van vrouwen onderbelicht was. CDA-kamerlid Kathleen Ferrier vertrekt uit de Tweede Kamer. Bij Knevel en Van der Brink zei ze dat ze niet opnieuw op de CDA-lijst wil. Ze noemde het een ingewikkelde afweging. Ferrier zat tien jaar in de Tweede Kamer. Samen met Ad Koppenjan was ze zeer kritisch over samenwerking met de PVV. De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft na invallen in onder meer supermarkten acht mannen aangehouden. Ze worden verdacht van belastingfraude van zo'n anderhalf miljoen euro. Naar de standen komen uit Zwijndrecht, Rotterdam, De Bilt, Veren, Nijkerk en Moerdijk. Ze zouden valse kassa-administraties hebben bijgehouden. Het weer nog op de meeste plaatsen droog en zonnige perioden. Later in de middag en vanavond enkele buien met kans op onweer en hagel. Het wordt 17 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad staan is op de A8 richting Amsterdam.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 You gated, get discovered. I'm a two one deuce cock. A licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you do want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the one two day. I'm the new ship. Fernando, who is a human this bitch won't get a match you won't do much See, even if you do want to bust You bitch, you get your cut and touch your crew up too Pop, you playing with your butter like a boo Won't you cock the gun too? What you do, eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face But you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun I'ma ruin you, cunt What you want to when I appear? What when I prepare?